Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Parijs zijn duizenden mensen bij elkaar gekomen op de Place de la République... om de voorlopige uitslag van de parlementsverkiezingen te vieren. Volgens een exit poll lijkt de linkse alliantie Nouveau Front Populaire... de winnaar te worden van de tweede ronde. Op het plein zwaaiden veel Fransen met vlaggen en zongen ze liederen... Een aantal mensen stak later op de avond een barricade in brand. Daarop heeft de politie de menigte uit elkaar gedreven met traangas. De centrumrechtse partij van president Macron lijkt als tweede te eindigen in deze ronde. Daarna volgt Rassemblement National, de partij van Marine Le Pen. De Franse premier Gabriel Attal heeft aangekondigd dat hij zijn ontslag indient bij president Macron. In een toespraak heeft de Amerikaanse president Biden zijn aanhangers gevraagd om achter hem te blijven staan. Hij deed die oproep in een kerkdienst in de stad Philadelphia. Biden benadrukte dat hij optimistisch is over de toekomst van Amerika... als we maar bij elkaar blijven. Verder zei hij opnieuw dat hij in de race blijft om het presidentschap. Door het verkiezingsdebat met oud-president Trump anderhalve week geleden... zijn de twijfels over Bidens geschiktheid toegenomen. De president van de VS kwam niet goed uit zijn woorden... en maakte toen een verwarde indruk. De negende etappe in de Tour de France is gewonnen door Anthony Turguy. Hij was na een veldslag in de heuvels rond Troyes sneller dan Tom Pitcock. In deze gevreesde etappe van bijna 200 kilometer met start en finish in Troyes... moesten de renners over 14 gravelstroken. Pogacar, Evenepoel, Vingegaard en Roglic konden op de finish opgelucht ademhalen. Toen bleek dat zij ten opzichte van elkaar geen tijd hadden verloren. De verschillen in de top bleven gelijk. Het weer plaatselijk een bui, later vannacht opklaringen bij 10 tot 15 graden. In de ochtend veel zon. Smiddags meer bewolking, in het noorden wat regen.